Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In een Hamburgse supermarkt heeft een man met een mes iemand doodgestoken. Ook zijn er waarschijnlijk vier gewonden. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig heeft uitgekozen. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Volgens ooggetuigen riep de man Alau Akbar, maar dat heeft de politie niet bevestigd. Het motief van de dader wordt nog onderzocht. In de Finse hoofdstad Helsinki is een dode gevallen toen een auto was ingereden op een groep mensen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of opzet in het spel was. Volgens de politie lijkt het erop dat de automobilist, een man van ongeveer 50 jaar oud, dronken was. Noord-Korea lijkt opnieuw een proef gedaan te hebben met een ballistische raket. Dat melden Japan en Amerika. De raket lijkt vlakbij Japan in zee terechtgekomen te zijn. De Noord-Koreaanse raketproeven worden beschouwd als onderdeel van de ontwikkeling van een kernwapen. Ballistische raketten kunnen gebruikt worden om van grote afstand een kernaanval uit te voeren als ze voorzien worden van een atoombom. De regering van Japan is voor spoedoverleg bijeengekomen, net als die van Zuid-Korea. De man die vanochtend werd gevonden in een brandende woning in Rotterdam is overleden aan zijn verwondingen. Volgens de politie is, had hij een schotwond aan zijn hoofd. De brand in het huis ontstond aan het eind van de ochtend. Het vuur was snel onder controle. Wel staat de gevel van het gebouw in Rotterdam mogelijk op instorten. En Tjurendi Martina gaat niet naar de WK Atletiek. De Europese kampioen op de 100 meter heeft last van een hamstringblessure.